Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. President Saleh van Jemen, de stamleider, heeft geprobeerd hem te doden. Hij raakte vanmiddag licht gewond bij een granaataanval op zijn paleis. Zeven mensen kwamen om. Saleh, die op tv alleen te horen was, waarschuwde de stamleider dat hij zal worden gestraft voor zijn daad. De president zou niet in beeld zijn verschenen omdat hij schrammen in zijn gezicht heeft. Volgens de rebellerende stamleider heeft de president de aanval in scène gezet om hem in een kwaad daglicht te stellen. Sinds het begin van de opstand tegen president Saleh in januari zijn in Sanaa meer dan 160 mensen omgekomen. Meer dan de helft van de 50-plussers met een relatie heeft zelden tot nooit seks. Bij alleenstaande ouderen is dat percentage bijna 70%. Dat blijkt uit een enquête onder 1150-plussers. Het merendeel van de ondervraagde ouderen zegt dat ze geen zin meer in hebben in seks. Dat hoort volgens hen bij het ouder worden. Het seksueel contact neemt af door impotentie, overgangsklachten en andere gezondheidsproblemen. Bijna 40% van de ouderen met een partner geeft hun seksleven een onvoldoende. Toch zoekt maar slechts 16% hulp voor dit probleem. De drempel lijkt daarvoor te hoog. Het onderzoek werd gedaan door een nieuw opinieprogramma van Omroep Max. De mannenfinale van Roland Garros gaat tussen titelverdediger Rafael Nadal en Roger Federer. De Zwitser versloeg vanavond de als tweede geplaatste Novak Djokovic met 7-6, 6-3, 3-6 en 7-6. Het is de eerste verliespartij van Djokovic in 2011. Nadal won eerder vandaag in drie sets van de Brit Andy Murray. Het is de vierde keer dat Nadal en Federer elkaar in de finale van het gravel toernooi treffen. Sinds 2005 won de Spanjaard elk jaar de titel in Parijs, behalve in 2009. Toen won Federer Roland Garros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 En nog eventjes geduld. Zometeen de mix van Nicky Romero. Nu eerst Newsack. Work it. En jawel, zometeen komt hij echt hoor. The one himself. Nicky Romero. Op Zandvoorts grootste dansvloer. Hou hem hier.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 Tonight it's party time, it's party time tonight. Tonight it's party time, it's party time tonight. Tonight it's party time, it's party time tonight. tonight. is uit op jou. Zie je Zandvoort, zie het in de Hout Zandvoorts grootste dansvloer. Je luistert nu naar Nicky Romero. Hier in de mix op Steven Zandvoort. Tot aan 11 uur vanavond. In de mix. Islam

tikiti banda da tikiti bamba tikiti banda tikiti bamba tikiti banda tikiti bamba tikiti banda tikiti bamba tikiti banda tikiti bamba tikiti banda tikiti bamba tikiti banda dun, dun, dun, dun, dun. was ready, prepare to flash. campus ready, prepare to fly. ready, prepare to fly. Zandvoort. Zie het in the house. En ik kijk al naar de klok. Dat betekent bijna het einde van See It. Twee uur lang zijn we bij je geweest. Waarvan één uur DJ Nicky Romero in de mix. Mijn naam was DJ JK. Ik zeg, een heel goed weekend met deze laatste beats. Tot aan 11 uur, Nicky Romero. Tot volgende week! 多谢。